de hele nacht aan jou gedacht. Dat je bij me zou komen, in al mijn wilde dromen zie ik jou. Ik voel je warmte, proef je geur, ik zie de kleur van het licht in je ogen. Weet je dan hoeveel ik van je hou? De avond is gevallen en ik ben weer eens alleen niet terug. Ik sla me overal doorheen. Nee, ik vraag je niet om medelij. Geloof me, dat is niets voor mij. Je bent gewoon, gewoon een lekker ding. Ik heb vannacht de hele good.